Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Kruidvat krijgt een dikke boete voor het volgen van bezoekers op hun website. Zonder dat bezoekers daarvan afwisten of hier toestemming voor hadden gegeven. Gevoelige informatie van miljoenen online bezoekers is hierdoor illegaal verzameld en ook opgeslagen. Je hoort mijn economiecollega Ruben Eg. De autoriteit persoonsgegevens vond de overtreding dusdanig ernstig... omdat Kruidvat een drogist is en onder meer gevoelige dingen verkoopt... zoals zwangerschapstesten, voorbehoedsmiddelen en natuurlijk medicijnen. Als je dat kunt koppelen aan de locatie en e-mailadressen van bezoekers... Ja, dan kun je een zeer specifiek, en zoals de AP het zegt... invasief profiel van bezoekers maken. Ja, dat mag dus niet, tenzij je er echt duidelijk toestemming voor hebt gegeven. Kruidvat moet nu 6 ton gaan aftikken. De temperatuur in het westen van de VS daalt eindelijk een beetje, maar nog steeds zijn er grote problemen. Er woede grote bosbranden. In Californië is inmiddels vijf keer zoveel land platgebrand als gemiddeld in deze tijd van het jaar. En de hitte verplaatst zich nu naar het oosten toe. In steden als New York en Washington kan het 40 graden worden. Een badjuf in Eindhoven krijgt een schadevergoeding voor een werkongeluk. Ze zat op zo'n hoge uitkijkstoel toen een collega langsliep met een dode muis. Ja, die had hij eh, net uit het peuterbad gehaald. En de vrouw schrok zo dat ze viel en haar knie bezeerde. De rechter vindt dat de gemeente had moeten zorgen voor een veilige werkomgeving. Zo had de muis moeten worden opgeruimd in een doosje. En ook was de stoel niet veilig genoeg. En ze krijgt nu 4500 euro. En het is erop of eronder vanavond voor het Nederlands elftal. Want de vrouwen willen zich plaatsen voor het EK en moeten tegen Noorwegen. Ja, die hebben voorin een van de beste speelsters van de wereld rondlopen. Maar oranje-verdedigster Dominique Jansen heeft er wel zin in hoor. Ja, Hansen, ja, we weten allemaal. Ik denk dat ze de afgelopen jaren ook super erg in topvorm is. Dat ze misschien zelfs een beetje underrated is. Ehm, ja, ik heb eh, tegen Barcelona ook een paar keer mogen spelen, ook tegen haar. En zij is gewoon ja, een absolute topspeelster voor mij. Ehm, dus ja, dat wordt een hele leuke uitdaging. Oranje heeft vanavond aan een gelijkspel genoeg om zich te plaatsen voor het EK. En dat is volgend jaar in Zwitserland. Het weer dan nog. Na een droog ochtendje is er vanmiddag meer kans op regen.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 Kruidvat heeft een boete gekregen van 600.000 euro voor schending van de privacy. Volgens de toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens gebruikte Kruidvat onrechtmatig tracking cookies om bezoekers te volgen. In de Amerikaanse staat Californië woeden hevige bosbranden na de extreme hitte van de afgelopen tijd. Volgens de brandweer is inmiddels vijf keer zoveel land verwoest als gemiddeld rond deze tijd van het jaar. Het weer, in de loop van de middag meer buien. Het kan ook gaan onweren. Het wordt zo'n 18 graden aan zee tot 21 in het binnenland.